Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Israëlische leger wil de identiteit van vechtende Israëlische militairen afschermen. Dat staat volgens The Times of Israel in het nieuwe mediabeleid van het leger. De regels worden aangescherpt omdat Israëlische militairen in het buitenland kunnen worden vervolgd voor misdaden in Gaza. Er lopen al tientallen zaken tegen Israëlische militairen, vaak op basis van video's die zij zelf uploaden. Volgens de nieuwe regels mogen alleen nog generaals of officieren van wie de naam al bekend is... nog herkenbaar in beeld komen bij interviews. Van anderen moet het gezicht worden geblurred. De Belgische regering heeft in november drie poederbrieven gekregen met een rattengif erin. De brieven waren gericht aan premier De Croo en aan de ministeries van Binnenlandse Zaken en Staatsveiligheid. In de enveloppen zat de giftige stof strychnine, een wit geurloos poeder... dat onder meer gebruikt wordt bij het bestrijden van knaagdieren. Twee medewerkers kwamen ermee in contact. De een raakte gewond aan de handen, de ander moest twee dagen in quarantaine. Er is nog geen verdachte opgepakt. Het KNMI waarschuwt gladheid in het zuidoosten van het land. In Limburg is al sneeuw gevallen. Vannacht en morgenochtend gebeurt dat ook in Noord-Brabant en Gelderland. Vanochtend gebeurde er veel ongelukken door gladde wegen. Er vielen twee doden door auto-ongevallen. Bij een woning in Almere is rond 6 uur vanavond een explosie geweest. Het is de tweede ontploffing in dezelfde straat binnen 24 uur. Niemand raakte gewond, meldt de politie. Bewoners van de straat zeggen tegen Omroep Flevoland dat het explosief afging naast de woning die gisteren doelwit was. De politie kan dat niet bevestigen, maar onderzoekt of er een verband is.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 Nummertel hoop, die ga je likken als een borrekooi. Je dikke is die bulken uit je natte hemd. Ik geef je alles tot mijn laatste cent. En pak die wortel mijn bij, de kniel die halp op tilt. Dan komt die stok voorbij, dat jij je eigen niet beveelt. Je hakken en klik je lekker. Je bent een lekker ding. Je bent zo heet. met een leg op Never see the light. It's hard to know which one of us is caving. Not really sure how to feel about it.